Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Iran is aangevallen door Israël. Dat bevestigt het Israëlische leger op X. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers... of wat er precies onder vuur is genomen. Volgens Israël zijn militaire doelen met precisieaanvallen bestookt. Rond 1 uur Nederlandse tijd kwamen de eerste berichten binnen over explosies die waren gehoord in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ruim 2,5 uur later waren er in Iraanse staatsmedia nieuwe berichten van explosies die werden gehoord in de stad. Dat hint op een tweede aanvalsgolf. Iran vuurde begin deze maand bijna 200 ballistische projectielen af op Israël. Israël zwoer na die aanval wraak te nemen, maar zei niet wanneer die tegenreactie zou komen. Iran heeft het luchtruim tot 9 uur lokale tijd gesloten. Ook het luchtruim van Israël is zojuist dichtgegaan. Het Oekraïense Openbaar Ministerie gaat opnieuw onderzoek doen naar vermoedelijke executies van Oekraïense krijgsgevangenen door Russische militairen. Deze keer zou het gaan om een groep van vier Oekraïners. Ze werden eerder deze maand gevangen genomen en op camera ondervraagd. De lichamen van de vier geëxecuteerde mannen werden gevonden in de regio Donetsk. Het zou de zoveelste vastgelegde executie zijn van een groep Oekraïense militairen in korte tijd. Begin oktober doken er een dronevideo op van een massa-executie, ook in Donetsk. Daarop was te zien hoe 16 Oekraïense militairen werden doodgeschoten. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteravond met 15-0 gewonnen van Indonesië. Dat is gelijk de grootste overwinning die de Oranje Vrouwen ooit hebben geboekt. Het vorige record stamt uit 1977. Toen werd met 12 doelpunten verschil gewonnen van Israël. Dinsdag staat er nog een oefenwedstrijd op het programma voor Oranje, dan tegen Denemarken.